Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft voor het eerst gereageerd op de aanslagen bij de luchthaven van Kabul... waarbij ook zeker twaalf Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Hij noemde de omgekomen militairen helden die hun leven gaven in dienst van vrijheid en van Amerika. Biden zei verder dat de Verenigde Staten de daders van de aanslagen zullen opsporen... en dat die een hoge prijs zullen betalen... Volgens Biden wijzen Amerikaanse inlichtingendiensten een lokale islamitische staatsgroep aan als daders. Bij de twee aanslagen bij de luchthaven van Kabul kwamen ook 60 Afghaanse burgers om het leven, zeggen de Afghaanse autoriteiten. Oud-Brexit-onderhandelaar Michel Barnier wil president van Frankrijk worden. Op de Franse tv zei hij vanavond dat hij de presidentskandidaat wil zijn van de traditioneel rechtse Les hij is niet de enige die namens die partij het wil opnemen tegen de huidige president Emmanuel Macron. Hoe de partij zijn presidentskandidaat kiest wordt eind volgende maand bekendgemaakt. De 70-jarige Barnier was begin deze eeuw korte tijd minister van Buitenlandse Zaken. Bij het grote publiek is hij vooral bekend als de man die namens de Europese Unie de brexit-onderhandelingen voerde met de Britten. Feyenoord en Vitesse hebben zich vanavond geplaatst voor de Conference League. Vitesse won met 2-1 van Anderlecht. Feyenoord verloor in Zweden, weliswaar met 3-1 van Elsborg... maar gaat toch door nadat het vorige week in de Kuipen met 5-0 had gewonnen. AZ is er niet in geslaagd de groepsfase van de Europa League te bereiken. Na een 2-0 nederlaag tegen Celtic was een 2-1 thuiszegen niet voldoende. AZ gaat nu verder in de Conference League... waar dus ook Feyenoord en Vitesse uitkomen.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 Wat je doen met brr brr brr Moskou op een baby's fuck fuck a lockdown. My lockdown. Mijn bro, zo helemaal kinky bakken dat. Mijn mm-hmm. jongens auto in de auto bakken dat. Allemaal mm-hmm. way, p, p, p, d, blaas de lik.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 Eh. Swipe, orsies aan die hek, eh, hoe, ah. Jullie shit gaat fout, heb wat raar gespeeld. Vlij lekker op Alani, ja, maar de koef, kaf, eh. Sperry, herrie, ben een kondre, man. Ze ben niet op een bossie, man gang shit.